De brand brak rond 1 uur vanochtend uit in een antiekzaak op het terrein. Het pand is helemaal uitgebrand. Naastgelegen gebouwen liepen schade op. In het dak van de antiekzaak was asbest verwerkt. De deeltjes hebben zich in de omgeving verspreid. De brandweer heeft het gebied afgezet en ruimt de deeltjes op. Bij de brand in Alkmaar raakte niemand gewond. In de gemeente Edam-Volendam is het college gevallen. De minderheidscoalitie van CDA en Volendam 80 sneuvelde... nadat VVD, PVDA en GroenLinks het vertrouwen in de twee wethouders hadden opgezegd. In de fusiegemeente Edam-Volendam wordt al maanden geruzied. Er is voor de ambtenaren een nieuw kantoor gekocht in Edam... maar de Volendammers willen in hun eigen plaats blijven werken. De PvdA stapte daarom een paar maanden geleden al uit de coalitie... en nu is dus de rest van het college gevallen. Volgens de oppositie traineerden de twee wethouders een raadsbesluit over de kwestie... en hielden ze informatie achter. De Amerikaanse overheid wist al maanden van het bestaan van Syrische martelfoto's... Volgens de New York Times heeft een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken de foto's al in november gezien op een laptop. De 55.000 foto's van dode en mishandelde gevangenen kwamen deze week in het nieuws. Ze werden Syrië uitgesmokkeld door een overgelopen militair. Volgens juristen kunnen de foto's dienen als bewijs tegen president Assad. Maar Obama kon er niets mee, schrijft de New York Times, omdat niet kon worden vastgesteld of ze authentiek zijn. Volgens de krant gaat de regering er nu van uit dat de foto's echt zijn. Het weer, het is nevelig, er kan wat neerslag vallen. Overdag zo goed als droog, soms breekt de zon door. Temperatuur ligt tussen de 0 en 7 graden.